Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD wil zo snel mogelijk een nieuwe teststraat op Urk. Die werd gisteravond in brand gestoken. Jongeren protesteerden in het dorp tegen de avondklok. Ze gooiden met vuurwerk en vernielde spullen. Het is niet de eerste keer dat het op de coronateststraat gemunt hadden. In december werden medewerkers met vuurwerk bekogeld en de elektriciteit gesaboteerd. De GGD wil nu zo snel mogelijk weer kunnen testen op Urk. Tientallen mensen kregen er gisteravond een boete. Twee werden opgepakt. In totaal kregen zo'n 3600 mensen gisteravond een boete omdat ze op straat waren. In Groningen is vanochtend een aardbeving geweest. Rond half elf voelden mensen rond het dorpje Tjeugem een dreun en trillingen. Deze vrouw ook. Wij zaten lekker relaxed eh, op de, op de bank koffie te drinken en... Eh, opeens een enorme knal en eh, trilling onder onze voeten. Nou, toch wel weer dat het binnenkomt, ja. De beving had een kracht van 1,9. Ecstasy, meth en cocaïne. Een man die gisteravond aangehouden werd in Sneek in Friesland... had het allemaal bij zich in zijn auto. Hij had het ook zelf gebruikt. En toen de politie bij hem thuis ging kijken, vonden ze nog veel meer. Zo'n 16.000 ecstasypillen en crystal meth. Het spul is zo'n 55.000 euro waard. De man zit vast en zijn vriendin ook. In Overzande in Zeeland heeft de politie een illegaal feestje in een boerenschuur beëindigd. Was waarschijnlijk de bedoeling om te feesten tot de avondklok voorbij was. Toen de politie bijna bij de schuur was, deden de feestgangers de muziek uit en probeerden zich te verstoppen. Dat lukte niet, 16 jongeren kregen een boete gisteravond is er geloot voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Mooiste affiche Ajax-PSV. De trainer van PSV had uiteraard liever een minder goede tegenstander gehad... en probeerde maar politiek correct te blijven. When you want to win the cup, you have to beat also some, some big teams. And so we have it in the, in the quarterfinal now. And uh, yeah, so it's a good, good draw. <laughs> Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de wedstrijd precies is. Waarschijnlijk op 9, 10 of 11 februari. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zon. Het is zo'n 4 graden. In de avond kan er in Limburg en Brabant opnieuw sneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog en gaat het vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een klein beetje vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam.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 Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, maar toch Onze tijd is nu en hier. Er is altijd een understood take you on a first date again And when you're leaning for a kiss She makes you feel the same way about her that I feel about you right now.